11 uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. VVD-staatssecretaris Dijkhoff neemt de taken van de afgetreden minister Hennis van Defensie waar. Hennis trad gisteravond af na aanleiding van het kritische OVV-rapport over het mortierongeluk in Mali, waarbij twee doden vielen. Dijkhoff is als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Dijkhoff zal niet lang waarnemend burgemeester eh, zijn. Naar verwachting zullen de formerende partijen na het weekend hun regeerakkoord presenteren. De politie kampt vandaag met honderden omgeving bij huis Ter Heide uit. Daar is een jas gevonden die vermoedelijk van de vermiste Anne Faber is. Ook zijn er andere kledingstukken gevonden waarvan niet bekend is of die van de 25-jarige Faber zijn. Er zijn zo'n 35 tips binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond. Faber wordt sinds vrijdagavond vermist. De laatste selfie die ze maakte was in de buurt van Baarn. Er komt mogelijk een nieuwe prijzenoorlog bij de supermarkten. Afgelopen vrijdag voerde Jumbo structurele prijsverlagingen door... en een dag later volgden de supermarkten van Plus. De prijsverlagingen gelden voor de best verkochte producten... zoals melk, yoghurt en cola. Jumbo en Plus hebben samen een kwart van de markt in handen. De vraag is of marktleider Albert Heijn mee gaat doen. Een pak melk van het huismerk kost bij Albert Heijn nu nog meer dan een euro... en bij de concurrenten is dat nu 75 cent. In 2007 en in 2013 waren er ook prijzenoorlogen bij de supermarkten die werden toen ingezet door Albert Heijn. Het nieuwe kabinet wil minder belasting heffen op spaargeld en ander vermogen. Belastingvrije voet gaat omlaag van 25.000 naar 30.000 euro. Dat levert voor mensen die boven die grens zitten een voordeel van 60 euro op. Bovendien willen de formerende partijen het belastingtarief koppelen aan de actuele rentestand. Het weer veel bewolking, maar vooral in het zuiden ook zon.